ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De gestolen Romeinse kunstschatten uit het Drents Museum zijn vervoerd in een sporttas. Dat denkt justitie. In de tas zijn namelijk microsporen van goud gevonden, zei het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank. Daar werd de voortgang van het onderzoek naar de roof besproken. De rechter besloot dat de drie hoofdverdachten van de kunstroof voorlopig blijven vastzitten. De buit is nog steeds zoek. Het OM denkt dat die kunstschatten, een gouden helm en drie gouden armbanden uit het kunstmuseum in Assen nog steeds ergens liggen. Het CDA is met een opmars bezig. Met nog drie maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen zit die partij in een stijgende lijn, blijkt uit de nieuwste peilingwijzer. Toch staan de PVV en PvdA GroenLinks nog altijd bovenaan, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. En de PVV van Wilders blijft de grootste met 28 tot 32 zetels. Maar dat is wel een verlies, want de partij heeft er nu 37, maar nog wel de grootste dus. En op de voet gevolgd door GroenLinks PvdA met 25 tot 29 zetels. En dat zou een kleine winst betekenen, want eh, GroenLinks PvdA heeft nu 25 zetels. En ook jaar 21 stijgt een aantal zetels in de peilingen. En de VVD is nu virtueel dan even groot als het CDA. En na 14 jaar is het wereldrecord op de 200 meter wisselslag bij de mannen verbeterd. De Franse zwemmer Marchand verbrak het record met ruim 1 seconde op het wereldkampioenschap. Hij deed er 1 minuut en iets meer dan 52 seconden over. Marchand van 23 kan het bijna zelf niet geloven. I actually can't really believe it right now. Uh, I knew I was going to get close to my PB because I felt really good today. And the preparation was been pretty good, so I was really excited to race. But 152 is unbelievable for me. Het vorige wereldrecord op de 200 meter wisselslag kwam uit op 2011 en dat stond op naam van de Amerikaan Lochte. Het weer en nog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Tussendoor is er nog kans op een licht buitje. Ook vanavond nog, graad of 22 dan. Morgen wordt een stuk grijzer met meer kans op regen. Het wordt dan maximaal 22 graden.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 Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via Utrecht over de A2 en de A12. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knappe Drottenpolderplein is de vertraging ook 20 minuten. En ook 20 minuten vertraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-West en Durgerdam.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 Het kind zou tijdens het spelen onverwacht door een wolf zijn aangevallen en meegesleurd. Zegt het landgoed waar het kind aan het spelen was. Ook België gaat noodhulppakketten droppen boven Gaza. Deze week vertrekt een vliegtuig van het Belgische leger... met voor 600.000 euro aan medisch materiaal en eten aan boord. Probleem op het spoor bij Den Bosch. Door een seinstoring rijden er tot na de avondspits daar geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. En minder treinen tussen Den Bosch en Eindhoven. Het weer vanavond klaart het op bij een graad of 16. Morgen zijn er meer buien en dan wordt het in de middag een graad of 21. Dit is ZFM. Too weak to make a move to get the way I do.